DSB-bank hoeven niet te worden vervangen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het verzoek om andere curatoren was ingediend door een vereniging die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten. De vereniging vindt dat de curatoren veel gedupeerden hebben benadeeld. Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau kredietregistratie. En daardoor kunnen ze geen leningen meer afsluiten. De rechtbank heeft het verzoek om de curatoren te vervangen afgewezen... omdat de vereniging zelf geen schuldeiser is. De vakbonden zijn verdeeld over de nieuwe stakingsplannen van postbodes van TNT. Veel postbodes willen volgende week vanaf dinsdagavond drie dagen staken. De FNV, de grootste bond in de sector, en het CNV steunen de actie. De op één na grootste bond, BVPP, distantieert zich ervan. Drie dagen staken is een te zwaar middel, zegt de BVPP. De, bonden denkt, of de bond denkt dat staken niets meer uithaalt en dat TNT vasthoudt aan het schrappen van 11.000 banen. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Er is ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast. Vanuit Frankrijk en België naar het een gebied met ijzel. De Nederlandse economie groeit de komende jaren matig, dat verwacht de Nederlandse bank. De groei komt dit jaar uit op 1,7 procent en voor 2011 en 2012 verwacht de bank ook zulke cijfers. De Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid en daarom is het fundament onder de groei niet erg stevig. Het weer langs de kust sneeuwbuien, het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten.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 Hij is echt leuk hoor. En vanaf aankomende maandag verkrijgbaar bij Café Amsteen. Nou, die verhalen die daarin staan, ja. geweldig. Echt super. En dan kan je nagaan dat ze nog niet al, alles vertellen. Nee, nog lang niet alles. Lang niet alles. Nee, ik zag ook een foto van Maurice erin. Ik kwam er ook nog een klein beetje in voor, geloof ik. <laughs> Gewoon een gezellige, gezellige krant gaan halen vanaf eh, aanstaande maandag. FM. Voor Zandvoort en de regio. En dit is hem alweer, het derde uur van eh, Zandvoort op zaterdag. Ja, en we, zijn, eh, we gaan keurig door de berichtjes heen. We hebben sowieso nog straks nog even kijken vooruit op de bar battle van aanstaande donderdag. We, gaan, we staan nog even stil met VVV, want die heeft een nieuwe website eh, in de lucht. En die is absoluut een aanrader en dat is een stuk klantvriendelijker geworden. Eh, als we nog tijd hebben, gaan we, hebben we nog wat voetbalnieuws uit de eredivisie. We hebben nog wat eh, Formule 1 nieuws, want het stoeltjesdans is weer begonnen. Het seizoen is net afgelopen. Zit er al een Nederlander in? nee, nog niet. Nog, niet? Nee, nog niet. Hmm. En het, het, Europese golfgebeuren is ook afgelopen, maar in Amerika gaat het rustig verder. Dus als we tijd hebben, dan gaan we nog even Kijken wat Jas Luiten nou het afgelopen jaar heeft verdiend. En eh, kijken hoe Tiger Woods het nog doet op de Amerikaanse Tour. Maar goed, eh, alles onder voorbehoud van eh, dat we er tijd voor hebben.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 Oh my god. Ja, ja, ja. We hadden het er net over. Gewoon, je hebt bepaalde muziek die gewoon eh, in deze periode van de tijd eh, gewoon past. En dat is ook zo'n plaats. Die was juist draaien van Phil Collins. En Easy Lover. Klopt hè, die zomerse hits van uh, die lettens en zo. Dat hoeft allemaal even niet meer. Nee, nee, nee, lekker weer eh, richting... Eh, Jennifer Lopez en zo. En de Bella Perez. Die, die droppen even in de kast. Ja, en luisteraars. als trouw luisteraar van dit programma weet u natuurlijk ook al... dat de bar battles weer aan de gang zijn. En voor diegenen die voor het eerst horen... is dat elke donderdagavond in een andere gelegenheid weer een, ja, een soort speciale bar eh, bezetting is. De ene keer zijn het coureurs, de andere keer zijn het, eh, was het de keer de gemeente, de personeelsvereniging van de gemeente vorig jaar. En nu donderdag is het de beurt aan de Zandvoortse hockeydames en wel de dames van Dames 1. Die zetten zich 100% in voor borstkanker tijdens deze bar battle. Op donderdagavond 9 december neemt het team bij Bar Dancing Fame de rol van horecaondernemers op zich. Het belooft een volle bak te worden met de verkoop van een sexy kalender en een spetterende loterij met onder meer gesigneerde boeken van bekende auteurs als prijs. En natuurlijk een perfect eh, goed doel, hè, strijden tegen borstkanker. U bent donderdag eh, van harte welkom vanaf 8 uur tot 1 uur bij Veem. De entree en de hapjes zijn gratis. En u kunt daar natuurlijk ook in het bezit komen van die prachtige kalender. Wel eens, die kost u trouwens wel 20 euro, maar allemaal voor het goede doel. En na donderdag kunt u de kalender eh, eh, verkrijgen bij Bruna Balkenende. Geweldig, goed doel, strijden tegen kanker. Dus de Zandvoortse hockeydames aanstaande donderdag van 8 tot 1 in Veen. Dus... Ja, en vanmorgen eh, was een van de hockeydames ook bij Goedemorgen Zandvoort aanwezig. Oké. Ja, ja, echt waar. Nou ja, eh, Roy eh, is wat aan het zwaaien, maar het zal allemaal wel. Ik ga gewoon door eh, met mijn verhaal. Want uh, ja, we hadden daar twee collega's die het programma presenteerden. Risa Buitenhek en Pieter Jousta. En die zaten maar van, waar is die kalender dan? Waar is die kalender dan? Ik wil hem zo graag zien. <laughs> Nou, dan moeten ze gewoon naar Veen donderdag. en toen zei die dame, kijken is kopen. Kijk is dus, eh, ja. hele goede opmerking ja, vind ik ook helemaal, dus- helemaal mees Dus deze twee heren zullen wij donderdagavond aantreffen in Veen. Dat lijkt me leuk. Waarschijnlijk wel.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 Gaan ze nou dreigen buiten? Gaan ze nou dreigen? <laughs> Het lijkt er wel een beetje op, hè? Ik zou het niet doen. ja, ja, is een beetje aan het dreigen, hoor. Eh, ik grom gewoon terug. Ben je snel op 100 meter? Tuurlijk, ik wel. Als het nodig is, dan... Uh, dan nee, Roy. Nee, nee, nee, nee. Aria Speedwagon hoor die overigens. En eh, keep on loving you. Ja, en zoals ik al zei aan het begin van, van dit uur... Het VVV Zandvoort heeft een geheel nieuwe website laten maken... Het digitale kanaal is toegankelijker, gebruiksvriendelijker geworden en is meegegaan met de tijd. De nieuwe website betekent een flinke verbetering die ook zeker nodig was, eh, vindt het VVV. En eh, ik zou kijken, eh, kijkt u naar die website VVV Zandvoort. Want hij is echt www.vvvzandvoort.nl. Een aanrader om er even op te gaan kijken, want eh, hij is inderdaad een stuk klantvriendelijker geworden. Dat gaan we zeker doen. Gewoon even een kijkje nemen op www.vvvzandvoorts.nl Daar vind je alle informatie over Zandvoort, wat hier gaande is, wat er nog gaat gebeuren en noem maar op. Hele interessante website, gewoon even heen surfen als ik jou was. Hier is de single van Boyzone. Oh, wat een zwoele plaats. Eh, maandagmorgen, even na half elf. <laughs> Goedemorgen, luisteraars. En eh, Love Me For A Reason. Prachtig nummer. Dacht ik ook. Ja, ik, zoals ik al zei, ik had wat eh, voetbalnieuws. En wel, ja, ik vind dat natuurlijk weer geweldig nieuws. Want namelijk FC Grunning, ja, ik heb het over FC Groningen, blijft onklopbaar in de Euroborg. De ploeg van Pieter Huistra verloor al sinds eind februari van dit jaar niet meer in eigen stadion. En zette ook Vitesse dit eh, eh, aan de kant, 4-1. De Noorderlingen boekten de achtste thuiszege op een rij en nemen door de zegen de derde plek op de ranglijst over van Ajax. En naderen PSV en FC Twente tot op één punt. Maar nou moet ik nou wel bij vertellen dat de top 3 heeft echter nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Oh, oké, oké. Maar voorlopig staan ze toch behoorlijk hoog de jongens uit Groningen. Uit Groningen, daar ben je blij mee, hè? Ja, daar ben ik hier blij mee. Ja, oké. <laughs> voor, eh, voor de boys, eh, niet uit Groningen, maar de boys van de maandagmorgen. Juist, ja, hier <laughs> was die weer. Daar komt hij alweer, de Boomtown rich En I don't like Mondays. Oh, nee, helemaal niks aan, hè? Gewoon ah. weer vroeg naar je werk en zo. En dan door die snelheid. Of misschien is de sneeuw dan wel weg.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 ja, ja, het is leuk dat FC Groningen, maar als... Hè, ik, had, ik, had, er ook bij gezegd van de andere drie moeten nog spelen. Dus voor de maandagmorgenploeg Groningen staat weer op de vierde plaats. Is het echt waar? Ja, <laughs> de andere drie winnen natuurlijk. Okay. Goed, Formule 1 nieuws. De, bedoel, het seizoen is nog niet eens voor, ja, is net voorbij, om het zo maar eens te zeggen. En het stoeltjes eh, carousel begint al te draaien. Want namelijk voor het komende seizoen in de Formule 1 zijn 10 startplekken nog onbezet. De Mondiale Autosportfederatie FIA presenteerde afgelopen dinsdag de voorlopige startlijst met daarop 14 coureurs. 12 teams hebben zich ingeschreven voor het seizoen 2011. De Duitser eh, Sebastian Vettel, de wereldkampioen uiteraard, gaat rondrijden met het nummer 1 op zijn bolide van de Red Bull. Vettel werd dus afgelopen seizoen de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1. Red Bull heeft net als McLaren, Ferrari, Mercedes, Sauber en Team Lotus beide coureurs voor het nieuwe seizoen al eh, bevestigd. Afgezien van Sauber gaan alle teams door met dezelfde coureurs als afgelopen seizoen. Bij Renault en Williams is nog een stoeltje over. Force India, Toro Rosso, Hispania en Virgin hebben nog geen coureurs vastgelegd. De Nederlander Jelmer Buurman testte eerder deze maand de wagen van Force India. Guido van der Garde heeft gesprekken gevoerd met Lotus, Virgin en Force India. Dus wie weet eh, Rob, krijgen we toch nog eh, een Nederlander in de Formule 1. Het zou wel leuk zijn. Heel graag. De teamleiding van Toro Rosso liet in juli weten door te gaan met de Spanjaard Jaime Alguersuari en de Zwitser Sebastian Buemi. Het is onduidelijk waarom beide coureurs nog niet op de voorlopige startlijst van de VIA staan. Bij Sauber debuteert volgend jaar de Mexicaan Sergio Perez Mendoza in de Formule 1. Dus wie weet een Nederlander volgend jaar in de Formule 1. Laten we het hopen, Albert Jan. een heleboel geld meenemen. Ja, nou, oké, maar er zijn er wel paar die zitten eh, hebben hoor. Wat hebben we dus, nu? Eh, wat hebben oh, Tom Jones. Een eh? verzoekplaat, hè, is dat?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 I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Oh, yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, or concealed. the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling to the kids. I gotta get paid. but hey, well, that's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. It's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, That's just the way it is. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh. Leuk om deze single weer eens eh, te draaien zo op de zaterdagmiddag. Je hoorde Tupac. Ja. En eh, de single eh, Changes. We hebben tot slot nog even een blokje informatie. Ja, en wel, we hebben het hier over de golfwereld. Want de Europese Tour is nu ook met vakantie. En dan ga je er natuurlijk eh, de, de balans opmaken. En eh, nou, bijvoorbeeld onze eh, Nederlandse golfer Joost Luiten is dit seizoen als 28ste geëindigd op de Europese Tour. Alleen Maarten Lafeber eindigde in 2005 als de nummer 25. Hoger, als de nummer 25 hoger dan de Blijswijker. Luiten verdiende wel het meeste geld dat een Nederlander ooit verdiende in één seizoen op de Europese Tour. Maak me gek. Maak me gek. Nou, hij komt, nog rustig aan. Hij komt er De 24-jarige prof beëindigde in 2010 met een totaal aan prijzengeld van ruim 905.000 euro. Kassa. Hij boekte in zes toernooien een klassering bij de beste 10. Het vorige record stond op ruim 820.000 euro op de naam van Maarten Lefebvre. En dat was natuurlijk in het jaar 2005. Robert-Jan Derksen steeg door zijn elfde plaats in het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai naar de 54ste plek in het eindklassement. Hij mocht bijna 112.000 euro bijschrijven en kwam op, uit op een jaartotaal van ruim 690.000 euro. De winnaar van de Europese Tour qua geld natuurlijk was de Duitser Martin Keimer en eindigde bovenaan in het geldklassement. Hij verdiende dit jaar meer dan 4,4 miljoen euro. Ja... En, komen wij aan, hè? Maar in Amerika gaan ze rustig eh, door. En dan eh, gaan we naar het plaatsje Thousand Oaks. Duizend, ja, duizenden bomen, om het zo maar te zeggen. Want daar gaat Tiger Woods, ja ja, hij is er weer. Tiger Woods gaat weer eens aan de leiding bij een golftoernooi. De Amerikaan begon de World Challenge met een ronde van 65 slagen. De Noord-Ieren Graham McDowell en Rory McGilroy volgen beide met een slag meer. Het jaar van Woods stond vooral in het teken van zijn buitenechtelijke escapades. Zijn laatste toernooizege dateert derhalve ook van november vorig jaar bij de Australian Masters. En gevraagd naar zijn optreden eh, in Thousand Oaks. Hij was tevreden over zijn optreden. Ik speelde goed, het liep lekker en ik sloeg een paar mooie ballen. Al dus Woods. Dus Woods weer, ja, helemaal terug wil ik nog niet zeggen, maar goed. Hij gaat weer de goede kant op. Oké, tot zover het eh, sportnieuws. Nou, op veler verzoeken, Albert-Jan, komt ja. hij eraan? Klopt. Er is heel wat over gebeld en, uh, ja, en eh, erop, eh, aangesproken. Ja, Dus Want draai hem nou nog een keertje. Nou, dan komt hij aan, hè. Toon Hermans en de Sinterklaasconferentie. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met Sinterklaas. Met Sinterklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik van Sinterklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sinterklaas. die Ik kan ik je wel vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. Ja, ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, niet klaar, Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op Daksten lachen? het een raar stelletje, weet je dat? Dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. Ik mag ze niet. Ik heb er weinig mensen een hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. en nou, ik was blij ze dus morgens nog stond. Ja, ja. nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... Die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. en opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie je hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht, die man. Kom uit Spanje, zegt de gek. Ja. Met in spreijon, kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had een meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen die heb ik nog nooit door Pieterman Knecht gezien. leuk, en Die Sint-Klaas-conferentie ja, ja. van Hij mag, hij mag, weer een jaartje in de koffer. <laughs> is Echt geweldig is hij. en uh, eh, daarachteraan draaien we Nick en Simon en een nieuwe dag. Nou, die komt er morgen weer aan met een hele hoop uh, eh, ijsel en zo. Dus als je de weg op gaat, pas op. pas op, wees voorzichtig. wees voorzichtig. Veilig, blijf lekker thuis, want Entertainment for You komt na de klok van 5 uur. En uh, ze hebben Antje Montero in de uitzending, heb ik net begrepen. Dus uh, blijf luisteren, ook naar uh, Entertainment for You na vijven.